of de verdachte van tevoren wist dat hij met een minderjarige te maken had, zegt deze rechter. Bij bepalen van de hoogte van die straf, eh, voor ons is een belangrijke vraag. Dat wij bekijken of de verdachte wist van die minderjarigheid. Hè? Dat die wetenschap is eigenlijk het draaipunt. Als dat niet te bewijzen valt, dan wordt hooguit een taakstraf en één dag cel opgelegd. Maar ook dat is een serieuze straf. 150 uur taakstraf staat in ons oriëntatiepunt. Dat is bijna een, eh, ja, meer dan de helft van de maximale eh, taakstraf. Dat is echt een straf die eigenlijk tegenover een gevangenisstraf staat van zomaar drie maanden. Dus dat, dat, dat verhoudt zich als een echte straf. Het is onrustig in de buurt in Vlaardingen bij Rotterdam. Er zijn explosies geweest bij auto's en een aantal keer bij een huis van een loodgieter. Bij buurbewoners zorgt het voor behoorlijk wat stress. Ja, het is gewoon stress. Eh, dat, dat, je, dat je gewoon eh, elke keer die druk hebt van ja, je loopt naar je keuken van ja, wat gaat er nu weer eh, gebeuren? En dat zakt dan heel langzaam weer weg. Maar op een bepaald moment, eh, ja, nu, nu komt het weer terug. De burgemeester heeft inmiddels de panden van de loodgieter gesloten. Een Amerikaanse vrouw mag in Texas geen abortus ondergaan... ondanks medische redenen. Dat heeft de hoogste rechter daar bepaald. Uit echo's is al gebleken dat het kind, eh, kind ernstig gehandicapt is. En ook de gezondheid van de vrouw zelf leidt onder de zwangerschap. Maar daar gaat de rechter niet in mee. De vrouw is inmiddels naar een andere staat gereisd waar het wel legaal is. En goed nieuws voor fans van deze twee voetbalrivalen. Wachten, wachten, wachten. En hij zit erin. Ze wisten het eigenlijk al. Als er een doelpunt komt vandaag, komt hij van Cristiano Ronaldo. Buitenom, Messi, Messi, Messi. Achterlijn. Oh, oh, oh. oh, oh schitterend. Ronaldo en Messi gaan weer tegen elkaar spelen. Ze voetballen allebei in verschillende werelddelen en competities. Maar er waren geruchten dat er toch een wedstrijd tussen de twee sterren zou komen. Nou, dat is nu definitief. Op 1 februari gaat Inter Miami, waar Messi speelt... een oefenwedstrijd spelen tegen Al Nasser in Saoedi-Arabië. En het weer nog op sommige plekken wat mist. Verder veel wolken en vooral vanmiddag en vanavond ook flink wat regen. Het wordt 5 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar nog behoorlijk file rijden in de regio. Bijvoorbeeld langs de A2 Amsterdam richting Utrecht. Bij Maarsen gebeurde een ongeluk. De rechterreis is dicht. Houd rekening met een half uur vertraging vanaf Vinkenveen. Ook de A27 doet nog behoorlijk mee vanuit Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en Knoopend een half uur extra reistijd. Verder drukt op de N231 vanuit Alfa aan de Rijn naar Amstelveen.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 like a raisin En stuur jullie allemaal fijne dagen en een volgende.